Jelle Seubring met het NOS Journaal. Jongvolwassenen die zijn genezen van kanker... worden door verzekeraars nog jarenlang als een risico gezien... terwijl zij binnen vier jaar al dezelfde overlevingskans hebben... als jongvolwassenen die geen kanker hebben gehad. Uit onderzoek van onder meer het Nederlands Kankerinstituut... blijkt dat de overlevingskans van 18 tot 39-jarigen... veel groter is dan gedacht... Nu nog moeten ex-patiënten tien jaar lang na hun genezing dit nog melden... bij het aanvragen van bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. En daardoor worden ze soms geweigerd of betalen ze veel meer premie. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dat deed hij nadat Israël gisteravond aankondigde te zijn begonnen met het voorbereiden van een invasie van Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger zijn al een aantal buitenwijken bezet... en zijn de aanvallen op de stad opgevoerd. Premier Netanyahu maakte eerder al bekend Gaza-stad te willen bezetten. Volgens hem is dat nodig om Hamas te kunnen verslaan. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte van het zedenmisdrijf in Zeist van afgelopen vrijdag. Het gaat om zowel foto's als bewegend beeld waarop de man te herkennen is. Een vrouw werd vrijdag op klaarlichte dag in een bosgebied bij Zeist slachtoffer van seksueel geweld. Een olietanker heeft duizenden liters stookolie gelekt in het Belgische Albertkanaal tussen Antwerpen en Luik. Een grote vlek olie heeft zich enkele kilometers over de volle breedte van het kanaal verspreid. Het lek ontstond bij het dorp Olen, zo'n 40 kilometer ten oosten van Antwerpen. Gehoopt wordt dat de olie zich niet naar Antwerpen verspreidt, omdat het kanaal daar gebruikt wordt voor drinkwater. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de olie opruimen. Hoe het lek is ontstaan is onduidelijk. Het weer, het is droog bij zo'n 10 tot 13 graden. Vandaag begint zonnig, maar later op de dag kans op wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden.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 On regarde sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. world, that's what you do. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. together. Tired of running after you. There's no connections holding us down.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 off to my daddy say, said you ain't seen nothing, till you're down on a muffin, and it's sure to be a change in ways. The big cheater, leader, that's a real big leader, of times like a reminisce. And the best thing, love it, was sister and it, and it started with a little kiss like this.